Os, nou, het uh, eh, DCMA Awards Gala. Daar werden de awards uitgereikt aan de meest favoriete artiesten. En wie was daar ook aanwezig na weer een groot aantal jaren? Ilse de Lange. Zij mocht de award in ontvangst nemen voor zangeres van het jaar.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 Toen Blair zijn declaraties indiende, golden nog andere regels. Toch betaalt hij, omdat hij een discussie met de onderzoekscommissie uit de weg wil gaan. De commissie werd in mei van dit jaar ingesteld nadat een Britse krant had aangetoond dat parlementsleden sjoemelden met de declaratieregels. Zo werden tv's, meubels, hypotheken en zelfs pornofilms aangeschaft op kosten van de belastingbetaler. De rechtbank in Amsterdam heeft alsnog ingestemd met de noodregeling voor de DSB-bank... nadat ongeruste klanten vannacht plotseling miljoenen euro's aan spaartegoed hadden opgenomen. Blijkt uit de motivering van de rechtbank. Een eerste verzoek van de Nederlandse bank voor een noodregeling was vannacht afgewezen. De rechtbank vond de situatie bij DSB toen alleen nog zorgelijk. Maar deze, na deze uitspraak ontstond opnieuw een run op de bank... die volgens de rechtbank niet meer tot stilstand kon worden gebracht. En daarom werd het tweede verzoek voor een noodregeling wel gehonoreerd. Bijna 41 jaar nadat hij met twee anderen een vliegtuig had gekaapt... heeft een man zichzelf in de Verenigde Staten aangegeven. Hij zou in november 1968 met twee anderen een Pan toestel hebben gekaakt... en naar Cuba hebben laten vliegen. De twee anderen zijn in de jaren 70 opgepakt en veroordeeld. De 66-jarige verdachte is na aankomst vanuit Cuba op een vliegveld in New York gearresteerd. Het is niet duidelijk waarom de man zichzelf nu heeft aangegeven.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 We gaan uh, bluesen. Ja, maar ik hoor nu wat anders. Ik hoor helemaal niks. En nu niet meer. Daar komt hij. Dat, dat, eh, dat, kan gewoon niet missen. Ja. Een van jouw favorieten? Een van mijn favorieten, ja. ja dat, eh, dat is genoegzaam bekend. Ja. En eh, gewoon ook een mooie live, krakende live opname, mag ik wel zeggen. dat <laughs> leek wel een knetterend haardvuurtje op de achtergrond. Ja, echt, echt uit de beginperiode van, van zijn carrière. Goed, um, eventjes een klein agendapunt alvast. Nu al? Jawel, ik heb er een paar namelijk. Uh, komend weekend eh, treedt uh, Joanne Charlotte Taylor, een Engelse op in, in Eindhoven, in Café Willemina. En zij heeft al door heel Europa getoerd met een superband. met onder andere Candy Dulfer, Jimmy Cliff en Dave Stewart. Jimmy Cliff natuurlijk ook een hele bekende in de wereld. En dat gaat gebeuren in Eindhoven. Eh, dat zei ik al, eh, om 16.30 uur en de entree is 7,50 euro. En het vindt plaats waar? In café eh, Wilhelmina in Eindhoven. Oké. Dan het weekend erop, dan is er de bekende bluesnacht van Sliedrecht. is bekend die is vorig jaar voor het eerst gehouden en dat is ontzettend succes geworden. En 24 oktober is het weer zover. Dan uh, treden onder andere op uh, eh, Bucks Henderson, Rob Orlemans, Fried Bourbon en Red House. En daar moet je echt bij zijn. De tickets kosten 15 euro per stuk. Fried Bourbon, dat klinkt een beetje als Roadhouse Kill. <laughs> Ja, dat zou best eens kunnen. Ja. <laughs> nou, we gaan gewoon eh, een beetje de jazzy kant op nou. Maar het eh, blijft blues. Jimmy Griffin. Thank you. een groep uit uh, onze eigen provincie Zeeland, die al 25 eh, jaar eh, aan de bak timmeren, Jacques. Het is wat. Het, is wat, hè? Ja. En ja, ze zijn in de blueswereld echt wel bekend. Ze hebben met grote jongens ook opgetreden. Alleen bij het grote publiek moet dat nog komen, denk ik. Nou ja, <clears throat> maar dat zie je vaak met bluesgroepen, hè? zeker tegenwoordig. Die blijven rond darren in een bepaald circuit en komen eigenlijk niet verder. Dat is, eh, dat is gewoon jammer, maar het is niet anders. Wij proberen er in ieder geval iets aan te doen. Ja, we, doen ons best in ieder geval. Akela. <laughs> ja, jij vindt wat hè? Ja, iets ouds. Ongetwijfeld. En dat gaan we nu luisteren. Komt-ie. echte jodelblues. <laughs> Dit was de Mojo Blues Band. En Jacques ja, die zit er heel goed eh, bij. Want dit is een Oostenrijkse groep. Die ook al een tijdje aan de weg timmert. En gewoon lekkere bluesmuziek eh, recht toe en recht aan brengt. Een vreemde samenstelling trouwens de band. Want eentje komt uit Wenen. andere komt uit Oost-Tirol. Ja. Die Osttirol. jodelt werkelijk ganz goed. En dan hebben we nog een Herfried Knap. Bas. Maar oh, die komt ja. Salzburg. Ja, en hebben we ook nog eh, Charlie Fürtner uit St. Polten. Pulten. Ja, in het nou het lekker. Het is in ieder nou? geval een, eh, een, een, lekkere groep die lekkere muziek eh, maakt. En daar houden wij wel van. Ja. 31 eh, oktober, zaterdag 31 oktober, is er in Nijmegen een bluesfestival. In het partycentrum Triavium. Triavium. En dat begint om 8 uur. En daar treden op Michael Dudson uit Amerika, Chicago Blues, eh, Clemens van der Ven en zijn band. En eh, die noemt zichzelf de Nijmeegse troubadour. En hij brengt de enige echte bluesrock, claimt hij. Of het waar is, is een ander. Kunt, u, en mij, kunt u mij vertellen wat bluesrock precies is? Ja, nee. Denk, ik denk niet dat daar een, eh, een bepaalde een, eh, definitie voor bestaat. Ja, dat is gewoon een goede kreet. En dan eh, X-Ray Blues Band. Uh, tribute aan Steve Ray Vaughan. De aanvang is om 8 uur. De zaal gaat om 7 uur open. In de voorverkoop kosten de tickets 12,50 en aan de zaal 15 euro. En u kunt ze bestellen bij www.bookingblues.com. Verder met muziek. Ja? Ja, jij wat klaarstaan. Ja, we gaan een beetje, beetje zo de blues gospel kant op. Met eh, ja, een hele oude bekende. Vroeger was ze niet van het televisiescherm weg te slaan. Tegenwoordig eh, hoor je niet zoveel meer van haar. Maar ze speelt op een hemmende B3 en dan is het altijd goed. Ja, standaard. Sometimes I'm up. Sometimes I'm down. Oh. trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory. Glory. Ja, onmiskenbaar Neil Young, onze Canadese vriend. Met een, eh, nummer van een eh, album uit 1992, Harvest. En... Uh, Lekker, lekkere muziek gewoon. Ja, En daar geniet jij van, hè? Ja, dat vind ik geweldig. Ja. Het, is, gewoon muziek waarbij je eigenlijk voor een haardvuur moet zitten met een goed glas wijn. En een mooie vrouw naast je. En dan naar deze muziek luisteren. Geweldig. Nou, daar zal ik dan maar niks op zeggen. <laughs> goed, ehm, een eh, hele oude meester in het bluesvak, John Mayall, heeft een, eh, een nieuwe album gemaakt. 76 jaar alweer en hij is still going strong. Hij, eh, het nieuwe album heet Tough en het is in september is dat gekomen. Er staan 11 nieuwe nummers van hem op. En uiteraard van harte aanbevelenswaardig. Onder andere te verkrijgen bij bol.com. hey, we maken geen reclame. Oh, neem me niet kwalijk. Eh, moet ik wat of doe jij wat? Nee, hij loopt al voor jou. Dus. Oh, loopt hij al? Ja. Nou, dan gaan we luisteren naar eh, Paul Butterfield Blues Band. Nou, dat moet je me toch eens verklaren. Paul Butterfield Blues Band met een strijkje op de achtergrond. Dat is niet te verklaren, maar daarom is het weer zo apart. Het is, niet <laughs> dat is toch wel leuk? ja, het, wat, is, dat toch? Ik we zelf starten. Daar weet ik helemaal niks van. Ik snap dat ook niet. Maar goed, eh, ik heb wel weer iets anders klaarstaan eigenlijk. Ja, ik ook. Oh, nou, nou kom maar dan. Hou je van twee, twee grootheden die, waarvan je niet verwacht dat ze ooit zouden samenspelen, die ineens gaan samenspelen? Alles wat, eh, wat grootheden betreft in de blueswereld, daar hou ik van, denk ik. Nou, dan hebben we het over eh, Jimmy Smith ja? en Taj Mahal. hey, aparte, eh, aparte combinatie. Dat dacht ik. En het nummer heet Strut. you were drinking your white lightning, talking all out your head. You said, baby, baby, baby, baby, sugar, sugar, that's all right with me. Baby, baby, baby, daddy, that's all right with me. Honey, you can have my juicy, juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. trouble said your loving friend laid across my phone bed. Never said you your me when you like across my phone and bed. Baby, you were drinking your white light and talking all out your head. You said, baby, baby, baby, baby, daddy, that's all right, Renee. Daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, daddy, that's all right with me. You can have my juicy love, but don't you throw it in the deep blue sea. an empty street with a lay lonely bar. There's no one looking at how lovely. there's no one looking. So it's okay to smile. There's no one looking. Let's sit here. fans allowed here Cause nobody can see There's nobody looking So for now we inside. album met allemaal ballads En dit was het nummer There's No One Looking. Is dat eh, eentje van zijn laatste eh, cd? Eh, nee. Die in 2008 is uitgekomen. Volgens mij is deze uit 2005. Ja, inderdaad. 2005. 2008 is inderdaad zijn laatste.